Lot Lewin met het NOS Journaal. De landelijke pinstoring van, van Mastercard. Daardoor konden veel mensen niet betalen bij bijvoorbeeld het tankstation en de winkel. Ook vakantiegangers in het buitenland hadden problemen met pinnen. Onder meer klanten van ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS hadden last van de pinstoring. Het is niet bekend hoeveel transacties zijn mislukt. Volgens Betaalvereniging Nederland had niet iedereen last van de storing... en konden sommige mensen gewoon de hele avond pinnen. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs zitten nog steeds te lang achter elkaar in de cabine. Chauffeurs zijn sinds dit jaar verplicht om wekelijks twee dagen rust te nemen buiten de vrachtwagen. Bij een controle onder meer dan 400 chauffeurs bleek dat een kwart ook de vrije tijd doorbracht in de cabine. Ze kregen een boete van 1500 euro. Het aantal ongelukken met vrachtwagens steeg vorig jaar flink, van 1000 naar 1500. En bij 40% van die ongevallen was een buitenlandse vrachtwagenchauffeur betrokken. De VS beschuldigt Noord-Korea van oliesmokkel en het overtreden van de VN-sancties. In een brief aan de VN-veiligheidsraad schrijft het land dat Noord-Korea meer krijgt aangeleverd dan de half miljoen vaten die zijn afgesproken. Volgens schattingen gaat het om drie keer zoveel olie. Intussen hebben Trump en Kim nog steeds contact. Trump twitterde vandaag nog dat er enorme vooruitgang wordt geboekt in het verbeteren van de relatie tussen de twee landen. In Rotterdam is de eigenaar van een winkel gewond geraakt tijdens een overval. Een man kwam de zaak binnen en eiste geld. De eigenaar werkte de overvaller naar buiten, maar werd daarbij meerdere keren gestoken. Hij is wel buiten levensgevaar. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het weer, het is droog. Vannacht lokaal kans op een mistbank.